Zes uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. In Amsterdam is Ajax gehuldigd voor de eerste landstitel in vijf jaar tijd. De gemeente riep rond vier uur fans op om niet meer naar het Museumplein te komen... omdat het vol stond. Naar schatting zijn er meer dan 100.000 mensen. Op het podium was ook de familie van Ajax-speler Nouri... die vorig jaar werd getroffen door een hartstilstand. Volgens zijn vader is met de landstitel een droom van zijn zoon uitgekomen. En ook de Ajax-vrouwen werden gehuldigd. Zij wonnen afgelopen seizoen de beker. Opsporingsdiensten uit verschillende landen hebben een internationale bende opgerold... die naar schatting 90 miljoen euro heeft gestolen... door online bankrekeningen te plunderen. Ongeveer 41.000 mensen en bedrijven zijn gedupeerd. Het is onduidelijk of er ook Nederlandse slachtoffers zijn. De criminelen installeerden software op de computers... door phishingmails te sturen met bijvoorbeeld valse facturen. En vervolgens werden de inloggegevens voor internetbankieren achterhaald... en konden de bankrekeningen van hun slachtoffers worden leeggehaald. Bij een baby die naar een kinderdagverblijf in Leiden gaat... is mazelen vastgesteld. Het kind is voor de zekerheid opgenomen in het ziekenhuis, meldt de GGD. Het kind is ook, toen het ziek was, op het kinderdagverblijf geweest. En volgens de gezondheidsdienst is de baby vanwege de jonge leeftijd niet ingeënt. Beveiligers op Schiphol die willen handschoenen aan als ze reizigers moeten fouilleren. Veel beveiligers zijn bang voor besmettingen, blijkt uit een enquête van vakbond CNV. Ze krijgen dagelijks te maken met zweet, bloed, plas en open wonden. En vooral bij reizigers die een lange vlucht achter de rug hebben... zou de hygiëne niet al te best zijn. En FC Twente heeft een nieuwe coach. Het is de Uruguayaan Gonzalo Garcia Garcia. Hij was afgelopen seizoen in de eerste divisie nog de assistent van de ontslagen Marino Pusic. Garcia Garcia tekent voor een jaar bij de kersverse eredivisionist uit Enschede. Als speler kwam hij onder meer uit voor Real Madrid, Heerenveen en FC Groningen. Het weer nog vanavond en vannacht veel bewolking. Af en toe valt er wat regen en koelt het af tot een graad of 9. Morgen eerst bewolkt, soms wat regen.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 <clears throat> Op eh, de meeste files, of in die meeste files, heb je maar 5 minuten vertraging. Dit zijn een beetje de grote uitzonderingen. De A4 van Den Haag naar eh, Amsterdam tussen het knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer. Nu nog een kwartier vertraging. Op de A9 van Alkmaar naar Diemen tussen Battenverdorp en de AMC 9 kilometer en ook een kwartier extra. Op eh, de ringweg van Amsterdam, nu vanaf de A10 Noord naar de A10 West... staat tussen eh, Amsterdam Noord en de Koentunnel 5 kilometer file...